René van Brakel met het NOS-journaal. Reageren, zegt de minister in een verklaring. Alle aandacht moet zich volgens Roosentaal eerst richten op de zoektocht naar de daders en opdrachtgevers. Hij wil dat de VN-waarnemers in Syrië onmiddellijk toegang krijgen tot Haula. In die stad, in de provincie Homs, openden regeringsmilitairen gisteren het vuur op Syriërs die zich na het vrijdaggebed hadden verzameld voor een betoging. Volgens de VN zijn zeker 92 burgers gedood, onder wie tientallen kinderen de twee rebellengroepen die het noorden van Mali in hun macht hebben gaan fuseren. Het zijn Tuareg-rebellen en de organisatie Verdedigers van de Islam. Die laatste beweging wilde de sharia in heel Mali invoeren, maar neemt nu genoegen met een zelfstandige islamitische staat in het noorden van het land. In de noordelijke steden Gao en Timbuktu waren vreugdeschoten te horen toen het nieuws over het samengaan van de rebellen werd bekendgemaakt. De fusie is een tegenvaller voor de buurlanden die erop uit zijn om de rust in Mali te laten terugkeren. SP-leider Roemer wil premier worden als de SP de grootste partij wordt. Hij zei dat in een debat met D66-leider Pechtold in Nieuwsuur. Volgens de peilingen maakt de SP kans om bij de verkiezingen op 12 september de grootste partij te worden. Roemer zegt dat hij dan zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Roemer vindt dat het moeilijk wordt een regering te vormen met D66. Volgens hem blijkt onder meer uit het vijfpartijenakkoord dat zijn partij en D66 ver uit elkaar liggen. Het weer nog, het is helder en 10 graden. Overdag veel zon en 18 graden op de Wadden tot 26 in het zuiden.